Met het idee voor een bel-niet-aan-register haakt de Consumentenbond aan bij het succes van het bel-me-niet-register. Daarin worden telefoonnummers opgenomen van mensen die geen telefonische verkopers aan de lijn willen krijgen. Het bevat telefoonnummers van 4 miljoen Nederlanders. Het bel niet aanregister is bedoeld voor mensen die aan huis geen verkopers willen ontvangen. De ministers Klink en Verburg willen per 1 juli de maatregelen tegen verspreiding van de Q-koorts versoepelen. Definitieve besluit daarover valt eind mei, als het lammerseizoen voorbij is. Een belangrijke voorwaarde voor de versoepeling is dat alle geiten en schapen op melkbedrijven twee keer gevaccineerd zijn. De versoepeling komt erop neer dat het vervoersverbod en fokverbod voor de besmette bedrijven wordt opgeheven. De 77 geruimde bedrijven kunnen dan weer nieuwe dieren kopen. De maatregelen gingen in december in. Dit jaar zijn er nog enkele tientallen patiënten met Q-koorts bijgekomen. Sinds 1 januari zijn drie mensen met Q-koorts overleden. De EU wil de export van internetfilters naar Iran beperken. Ook moet het de Iraanse regering moeilijker worden gemaakt om radio, tv en internetverkeer te blokkeren. Op aandringen van minister Verhagen hebben zijn collega's in Brussel besloten iets te doen aan de censuur. Europa noemt die onaanvaardbaar en in strijd met de vrijheid van meningsuiting. CDA-minister Klink is beschikbaar voor de kandidatenlijst van zijn partij bij de Tweede Kamerverkiezing van 9 juni. Algemeen wordt verwacht dat Klink hoog op de lijst komt. Premier Balkenende staat op de nominatie om lijsttrekker te worden. Dat wordt binnenkort bekend op het CDA-congres. Ab Klink werd in 2007 minister van Volksgezondheid. Het weer, wolkenvelden, maar ook zon blijft droog. Het is tussen de 11 en 15 graden. Komende dagen weinig verandering, vooral woensdag warmer. Dit was het NL.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 u het idee dat de ondertitels op tv steeds kleiner worden? Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam. 12 maart Weert. 19 maart Haarlem. 26 maart Apeldoorn. 1 april Utrecht. 9 april Leiden. 16 april Assen. En 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.